Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlandse terreurgroep Islamitische Staat in Suriname. Hij zal behalve in Suriname ook in Nederland en België geprobeerd hebben IS-strijders te ronselen. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de zaak in Paramaribo. De verdachte wordt samen met zijn broer verdacht van het ronselen van IS-strijders. Ze hebben allebei de Nederlandse nationaliteit en zouden tenminste twee Surinamers hebben geholpen naar Syrië te reizen om zich bij terreurgroep IS aan te sluiten. Reisgids Lonely Planet heeft de provincie Friesland op nummer 3 gezet van de top 10 van Europese topbestemmingen die nog niet door het grote publiek zijn ontdekt. Nooit eerder stond de Nederlandse bestemming zo hoog op die lijst. Eerder stond Texel op 9 en Rotterdam op 5. Friesland is volgens Lonely Planet een verborgen parel, onder meer vanwege de gezellige hoofdstad Leeuwarden. De Amerikaanse oud-zwemster Ariana Cookers heeft volgens de, heeft de Amerikaanse zwembond aangeklaagd. Die wist volgens Cookers dat ze in haar jeugd werd misbruikt door haar trainer, maar zou niets hebben gedaan. Cookers zegt dat haar coach Sean Hutchinson haar al vanaf haar dertiende seksueel intimideerde en haar misbruikte toen ze 17 was. Hutchinson ontkent alles. De herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro heeft wereldwijd tot felle kritiek geleid. Op een bijeenkomst van de G20 in Buenos Aires verklaarden zes landen dat ze de verkiezingsuitslag niet accepteren. Veertien Zuid-Amerikaanse landen hebben hun ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen. De verkiezingen zijn volgens die landen niet vrij en eerlijk verlopen. Het weer, wolkenvelden en plaatselijke bui, minimaal rond 13 graden. Overdag periode met zon en een matige oostenwind, het wordt een graad of 25. Later vooral in het zuiden kans op regen of onweersbuien.